got you, babe. They say our love won't pay the rent before it's earned. Our money's all been spent. I guess that's so we don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. a jar. Ze waren toen nog een happy couple in de jaren 60, deze twee. Sunny en Cher. Aan het begin van het tweede uur van de zondagmorgen van GoFM. Lekker. I've got you, babe. Tuurlijk. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Ik ga je nog een uurtje lekker verwennen met prachtige muziek. Dus ik hoop dat je erbij blijft vandaag. En dat je net zo geniet van de muziek als wij hier in de studio. Want dat doen we echt wel hoor. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go en er zit ook dit uur weer heel veel variatie in. Zoals prachtige muziek van America. Het gaat over een snelweg, de Ventura. Je hoort het hier bij Go. Blijf bij ons, blijf bij me. Komt mooie muziek aan en een leuke reportage van Jeroen van Gent. Some people say this town don't. Of dat ik mee moet naar een feest, nou ik ben al geweest. Of dat ik te terug ben. Of in de kroeg te glitterig ben. Jij hebt zo'n hekel aan die show, nou ik ben nou eenmaal zo. zeur. ben je stil, waar denk je aan? Niemand die er zeurt. Oh, ben ik nou hier te laat? Jij vindt dat ik altijd zoveel praat. Nou goed, zeg ik een avond niets, dan vraag je, is er iets? Oh, of dat ik je geen aandacht geef. Alleen maar voor mezelf leef. Je hebt gelijk, het heeft geen zin, het zit er echt niet in. denk je aan? Oh, ben je stil, waar denk je aan? Oh no! Tja, het kleine orkest, prachtige liedjes. Daar word je altijd eh, vrolijk van, hoewel de boodschap niet altijd even vrolijk is. Dat weer wel. Laat mij maar alleen, hoor je toch mijn mooi hier bij GoFan en America met Ventura Highway. Straks een reportage van Jeroen van Gent, ik zei het een paar minuten geleden al. Hij gaat het hebben over wat is uw kostbaarste bezit? Ja, mensen op straat geven daar toch wel hele aparte antwoorden op. Je hoort het zo meteen over ongeveer, nou, een minuut of 18.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 Hè? Anouk en Birds. Ja, was in 2013 alweer, zo lang geleden. Geweldig nummer. En eh, we leerden een hele andere kant kennen van uh, Anouk. Eerlijk is eerlijk. Verder hoorde je OMC in de show. Je hoorde van hen How Bizarre op deze bewolkte zondagmorgen. tegenwoordig zo'n reclamespotje op televisie voorbij komen met Night Fever. Dan zie je iemand eh, daar zo eenzaam op een eh, prachtige dansvloer dansen. Geweldig. Ja, we deden dat natuurlijk allemaal wel toen in 1978 op dit prachtige nummer van de Bee Gees. Eh, verder hoorde je Millie Small en My Boy Lollipop. Zometeen een reportage dus van Jeroen van Gent. Eh, hij gaat het hebben over eh, zaken als wat is uw eh, ja, belangrijkste bezit? Zoiets hè. Ik ga je zo meteen meer uitleggen. Komt er zo meteen aan. Intussen wijs ik je nog even op onze website www.go-rtv.nl Want daar staat van alles op op onze website. Ook een leuke terugblik zou je kunnen zeggen op het 19e Blues Festival van Teneuzen. Dat is heel druk bezocht. En ja, was het gezellig? is het gezellig geweest, zou ik maar zeggen. Je leest het allemaal op onze website go-rtv.nl he has got a pretty nog geen zomer. En eh, als je naar buiten kijkt vandaag, dan eh, <laughs> ja, zit het er ook vandaag niet in dat het die richting op gaat. Hoewel, de komende dagen wordt het wel wat beter. Want ik zie hier eh, op de voorspellingen dat het komende vrijdag al echt terras weer wordt. Met 18 tot 20 graden. Dus dat gaat er echt heel goed uitzien. Je hoorde een mooie ja, wensdenker van Joe Cocker. Summer in the City. En Lee Towers ervoor met Love Potion number 9. Goed, we gaan beginnen aan de reportage van Jeroen van Gent. Zonder het misschien te weten, heeft ieder mens wel iets wat bovenaan zijn lijstje staat. Iets dat stevig aan de borst wordt gedrukt en waar niemand aan mag komen. Wat is uw kostbaarste bezit? Nou ja, Jeroen van Gent, zoals gebruikelijk, ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg het u. En eh, hier zijn ze weer, uw antwoorden. Wat is uw kostbaarste bezit? Dat is denk de auto, denk ik. Oh, een financieel kostbaarste bezit. Nou, ja. Oh ja, mijn vrouw. Goeie, hè? <laughs> Ja, dat is, dat is toch wel heel snel. <laughs> ja, dat, dat, ja Wat is uw kostbaarste bezit? Oeh, kostbaar. Wat is uw kostbaarste bezit? Ja, je zou zeggen de kinderen, de kleinkinderen. Dat is het kostbaarste. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, want anders het is allemaal materiële wat je allemaal hebt. Hè? Wat is uw kostbaarste bezit? Dat is mijn, vrouw. Ah. Dat is mijn vrouw. <laughs> die staat daar te lachen. die staat te lachen. Die wil niet voor de uh, Nee. Mijn gezondheid. Ja. Dat eh, vind ik dan wel mooi. Wat is uw kostbaarste bezit? Nou, ik denk mijn man dan, hè. Oh, dat, oh leuk. Dat, <laughs> hoort hij vanzelf terug op de radio. Oh, is dat zo? Oh, echt? <laughs> Jawel. Nummer ja, ja. Eh, motor, die, eh, dat is mijn favoriet. Ja, mijn favoriet wel, ja. Oh, lekker. Ja. Dat is wel lekker. Ja. wind doe je, doe je haar zo heen en al. Nou, ze meest helm op, maar... ja, ja. Eh, ik heb pas een nieuwe auto, dus een Mercedes. Nou, dat is mooi toch? Ja, dat is mooi hè? Dat is ook een mooi bezit. Ja, dat is ook een mooi <laughs> bezit. Daar ben ik ook heel trots op. Lekker rijden. Ja, ja, zeker. Dus het is te Het, het meest dier... Eh, eh, eh, ja, ik begrijp wat we doen, maar het kan ook materiaal of kan... kan kan van alles. De gezondheid van het gezin eigenlijk. Dus dat is kostbaar ja. op dit moment. Ja. ja. Als je familie of gezin goed eh, in een goede gezondheid, eh, kinderen goede opleiding hebben. En, eh, je vrouwen ook gezond, dat is belangrijk. Dat is kostbaar. En lukt dat? Tot nu toe gelukkig wel, ja. Gelukkig. Wat is uw kostbaarste bezit? Ehm, nou, mijn gezin. Eigenlijk wel. omdat dat je gezond mag blijven. Dat, gezond blijven, Ja. ja. Ja, dat met die crisis wel meegemaakt nu natuurlijk. Dat je dan beter eh, dat op nummer 1 staat eigenlijk. Ja, nou dat is wel zo. Weet je, omheen allemaal nare dingen. Mensen die ziek zijn en die nog maar korte leven hebben. Dus ehm, dan denk ik ook van ja, je moet van elke dag gewoon iets moois maken. Ja. Dus en wat doe je met uw motor allemaal Lekker toeren? Toeren, ja, toeren. Af en toe vakantietje, weekendjes. Dus ehm, ja, hoofdzakelijk toeren. Dus als, de, als, als die, laten we zeggen, stuk aan de kant staat, dan is het niet best. Dan eh, heb ik geen goede dag, <laughs> nee. Nee, nee, dan is echt de lol er even af. ja. Dat klopt. <laughs> Ja. Kostbaar bezit. Kostbaar bezit, ja. Ik vind dat wel een lastige vraag. Ja, weet je, ik zeg altijd van ja, ehm, als je toch werkt, ja, dan kan je toch ook weer een hoop leuke dingen doen. Ja. En ja, daar geniet je dan ook weer met z'n allen van. Ja, zo is het wel. Wat voor werk is dat? Eh, ja, ik werk op een administratiekantoor. Maar dat is ook een kostbaar bezit dat werk, bedoelt u? Nou, nee, het is eigenlijk geen kostbaar bezit. Maar omdat je werkt, kan je wel weer gewoon leuke dingen doen. En s'avonds zeggen van, goh, we hebben wat lekkers te eten op tafel. Ja, ja, zo, zo is het ook. Alles in orde, geen, geen ellende, geen ziekte. <laughs> ja, dat, dat heb je ook. Wat daarom is het eh, gelukkig dat het tot nu toe goed is. Ja. En eh, ja, je hebt eh, van ehm, duwen down eh, momenten, zeg maar. Maar dan kom je weer bovenop. Dat is belangrijk. Daarom gezondheid is belangrijk dan andere bezitten. Vind ik. Is het voor u ook? Gaat het voor u ook kostbaarste bezit? Nee, dat is mijn dochter. Ah. ah. Ja. ja. Op nummer 1. Nummer 1. Tuurlijk. Ja. Komt daar nog iets achteraan? Ja, het gezin, hè? dat is gewoon het belangrijkste. Ja. Dat is het eh, kostbaarste plaatje. Ik ben 31, maar ik ben, eh, ik ben gezond. Dus eh, ja, dat, is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. er zijn mensen die dat niet hebben. En dat, ja, dat maakt het leven een stuk minder mooi. Nog iets misschien? Nou, ik heb nog één zus. daar heb ik goed contact mee, de andere niet zo. Ja, moet ik zeggen ben zes jaar met pensioen nu. Hm. Ja. Ja, gaat tijd wat snel, toch? En bevalt het pensioen? Ik heb, ik heb nooit tijd over. Nooit tijd over? Ik heb Tot... tijdgebrek. Oh, maar dat is eigenlijk wel goed, toch? Ja, maar ik doe echt dingen die... Ik heb nog andere panten moeten verkocht worden. Ik doe echt dingen die ik niet altijd leuk vind om te doen, weet je? Dus dat is wel vervelend. Dus als alles nu een beetje geregeld is, dan wil ik het gewoon eens iets voor mezelf doen. Leuke dingen doen. Ja, gewoon weer naar schilderles en misschien eens wat boekjes schrijven. Dat soort dingen, weet je. Maar daar kom ik gewoon niet aan toe. Nog niet. Ja, vind ik storend. Maar het komt wel. Ah, dat hoop ik wel, ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. And end soms, nou ja, best wel regelmatig komen er opeens eh, hartstikke leuke eh, nummers in de top 40 en zo. Waaronder deze van eh, Maan en de Goldband. Jawel, Stiekem was vorig jaar een grote hit. En nou, ik vind hem eh, niet verkeerd eerlijk gezegd. Verder hoorde je natuurlijk ook een hele mooie van Shirley Bassey. Diamonds are a girl's best friend. Oh nee, wacht even. Diamonds are forever. Ik was even in de war met Marilyn Monroe. Oeh, wat een vergissing. Nou, maakt niet uit. Ehm, ja, want diamanten zijn natuurlijk wel eh, iets waar de dames veel om geven. Zeggen ze dan in dat lied. En zeker in die James Bond film waar dit lied uitkomt. En dat was natuurlijk naar aanleiding van de reportage van Jeroen van Gent. Uh, oh, het loopt al eh, tegen 12. Het gaat al richting kwart voor 12. Wat gaat de tijd snel? Gezellig, dat wel. Last night as I got home about a half past ten There was the woman I thought I knew in the arms of another man I kept my cool, I ain't no fool Let me tell you what happened then I packed some clothes and I walked out and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home, gotta start a new life. We'll take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer, gotta start a new life. You've been many things, but most of all secretary to me. And it's times like this I feel you've always been close to me. Was I wrong to work nights to try to build a good life? All work and no play has just cost me a while. So take a letter, Maria, no, address it to my wife. Say I won't be coming home start a new light. We'll take a letter for Maria, address it to my wife, send a copy to my lawyer. Gotta have a new life. What a man loves a woman, it's hard to understand. But she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Well, take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home. Gotta start a new life. Oh, take a letter, Maria, address it to my wife. Send a copy to my lawyer. gonna let off See Trouble With Me. Ach, een van eh, de prachtige hits van de man met de slaapkamerstem. Barry White. Tuurlijk. Gezellig. En Arby Greaves met Take a Letter Maria. Ik kijk even op de agenda bij GoFM. Dat is gewoon op go en dan naar agenda. En wat zie ik daar allemaal staan? Er is een, eh, een octet. Vandaag in Porky en Bess vanmiddag. En eh, morgen is er een doortrapdag voor 50-plussers. En een themamiddag eh, voor koffieklets of met koffieklets op dinsdag. En zo gaat het maar door. De site staat vol met hartstikke leuke ideeën om eh, je een beetje te vermaken of je te informeren of je wat wijzer te maken of eh, een hobby uit te oefenen. Ga naar go-rtv.nl naar agenda en zie daar wat er allemaal te doen is in zuid vlaanderen achy, breaky heart. I just don't think he'd understand. And if you tell my heart, my achy, breaky heart, he mightn't blow up and kill this man. Ja, gezellig. Die zou je zo op kunnen line dansen zo op de zondagmorgen. Aan het einde van de zondagmorgen trouwens. Op deze muziek van eh, Billy Ray Cyrus. Achy Breaky Heart. Daarvoor hoorde je trouwens een klassieker van The Time Bandits. Endless Road. Maar de weg is ten einde van vandaag, van deze show. De zondagmorgen van GoFam. Het is klaar voor vandaag ik ga er weer van tussen. Het is mooi geweest. Dankjewel voor je gezelschap. Ik ben er volgende week weer. En dan ga ik weer twee uur lang plaatjes voor je draaien. En een paar interessante onderwerpen voor je aansnijden. Dus ik hoop dat je er dan weer bij bent. Ik wens je nog een hele mooie dag.